van Kam met het CNW Journaal. De wind heeft de bosbranden in Canada verder aangewakkerd. Vrees wordt dat het door brand getroffen gebied tegen het eind van de dag verdubbeld is. De bosbranden duren nu al zeven dagen. De natuurrampen zijn een van de grootste in de geschiedenis van het land. Met temperaturen van tegen de 30 graden en een harde wind... grijpt het vuur alleen maar verder om zich heen. Vrijdag was een gebied van 100.000 hectare getroffen. Er zijn tot nu toe zo'n 88.000 mensen geëvacueerd. Bij de Brennerpas op de grens van Oostenrijk en Italië zijn honderden demonstranten slaags geraakt met de politie. Volgens de Italiaanse krant La Repubblica is daarbij één agent gewond geraakt en zijn tientallen betogers gearresteerd. De demonstranten bezetten een spoorlijn en gooiden met vuurwerk naar de politie. Er werd traangas ingezet om de betogers uiteen te drijven. Protesten keren zich tegen het plan van Oostenrijk om een 400 meter lang hek te plaatsen bij de grensovergang. Dit weekend bestempelde Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, dat plan nog als een politieke catastrofe in Ede wordt meer politie ingezet in verband met de ongeregeldheden van de afgelopen week. Burgemeester Van der Knaap zei dat tegen de NOS. Ook vannacht werden vier auto's in brand gestoken. De gemeente wijst naar een groep Marokkaans-Nederlandse jongeren uit de buurt. Zij zouden wraak willen nemen omdat hun ontmoetingsplek door de burgemeester is gesloten. Marokkaanse consul-generaal heeft namens de Marokkaanse ambassadeur in Nederland excuus aangeboden voor het criminele gedrag van de jongeren. Op Schiphol is opnieuw een drone rakelings langs een passagiersvliegtuig gevlogen. Dat gebeurde gisteravond, vlak voor de landing van een KLM-Boeing, meldt RTV NH. Het passagiersvliegtuig was op een paar honderd meter hoogte... toen de piloten op enkele tientallen meters afstand het onbemande vliegtuigje zagen. Politie is nog op zoek naar de eigenaar van de drone. Het weer, morgen is het opnieuw zonnig en droog, maar het wordt wel net iets minder warm dan vandaag. Het wordt een graad of 24. Ook maandag schijnt de zon en is het warm, maar dinsdag neemt de kans op regen weer toe en kan het ook gaan omweren.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 wat is zo achterlijk weer gebeurd. Dus ik heb de jingle maar verlengd. Hey, eerst Rochelle, nummer 1. No one else get your is eh, weer tijd voor een eh, kleine resume voor je. Want eh, we gaan anders aan de top 10 beginnen zonder dat we... Ja, aan dat ik al je platen verteld aan je. Even 20 vonden we Megan Trainer met No. 19 nieuw binnengekomen, Dubs met La La Land. 18 is blijven zitten, Aluna George met Kop, Popkaan, I'm in Control. Coldplay, Him for the Weekend staat op nummer 17. En op nummer 16 vinden we Dubs samen met Dante Leon met Angel. Op nummer 15 dan 99 Souls met The Girl Is Mine. En Lucas Graham met 7 Years staat op 14. De nummer 13 in de handen van Ellie Golding, Something in the Way You Move.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 En dan kijk ik naar mijn arm. Nou, de pillen hangen eraan. Veel te veel zon ik je de afgelopen maand. Hey, DMC is dit de eh, nummer 5 van eh, deze week in de Euro Breakdown hier op CFM Zandvoort. Hey, voordat we aan de top 4 gaan beginnen... gaan we eerst wat anders leuks doen. Pit Report. En dat doen we met niemand minder dan eh, Tim Koemans natuurlijk. Goedemiddag. Eh, goedemiddag Tim, hoe was het zonnetje? Heerlijk. Ja, was het lekker? Ik heb een heerlijke middag gehad. Ja? En nog steeds. Je was in het zonnetje druk aan het voorbereiden eh, voor eh, de, de, update? Ja, er moest natuurlijk een, eh, een hoop verteld worden. Want er is een hele, hele, hele hoop gebeurd de afgelopen week. behalve natuurlijk de race van Rusland is er nog een heleboel nieuws te vertellen. Dus daar gaan we, zo, gaan we lekker aan beginnen zometeen. Nou, ik ben benieuwd. Doe dat nu maar gewoon hoor. Mag wel. Ja, goed. Of moet ik eerst een paar vragen stellen? Want wij hadden het 4 mei s'avonds in een etablissement niet met z'n vieren. Hadden we het erover. Eh, <laughs> dat er eh, Twitter-geruchten waren dat eh, Max Verstappen naar Red Bull ging. En jij samen met je oude teammaatje. Nee, absoluut niet, dat kan niet. En de volgende ochtend werd het bevestigd. Ja, nee, dat klopt. Dat, uh, ja, wij krijgen nog een beetje van je. ja, dat, die weddenschap heb ik inderdaad verloren. Ik, <laughs> ik, zag het niet zo snel gebeuren, maar dat is inderdaad toch gebeurd. Ik zeg, we gaan eerst even kort naar de wedstrijd van afgelopen weekend kijken. Voor we het lang en breed over Max Verstappen en de zijnen gaan hebben. Ja, voornamelijk Kwiat en Vettel in Rusland, hè? Kwiat en Vettel, ja, dat was een beetje het grootste probleem aan het begin van de start. Eh, of in ieder geval begin van de eerste ronde. Eh, hè, na de kwalificatie die een beetje mis was gelopen. Of eigenlijk, die eigenlijk heel goed ging voor Max Verstappen. Na een beetje slechte vrije trainingen, drie stuks. Bleek de auto toch lekker op tempo te liggen eh, op de zaterdagmiddag. En kon Max naar een P9 rijden. het was ehm, Nico Rosberg die wederom pole position trainde. En dat had er alles mee te maken dat de auto van Lewis Hamilton... na de problemen in China... Ehm, dat had met een ECU-gedeelte eh, e te maken. Eh, die stopte er weer mee tijdens de kwalificatie. Dus Hamilton moest vanaf P10 komen. Eh, Vettel had zich als tweede gekwalificeerd... maar had een bakwissel gedaan... en moest als zevende aan de start verschijnen. En dat betekent dat er wat snelle jongens wat verder achter in het veld staan. En dat wil nog wel eens misgaan in die eerste bocht. Nou, dat bleek ook te gebeuren. Uh, Sebastian Vettel reed aan de rechterzijde en Kwiat beukte hem werkelijk achterin. Eh, verremde zich een toefje, zoals Olaf Mol dat zou zeggen. Eh, vervolgens in bocht 3, de hele lange linker doordraaier... was het Vettel die erachter kwam dat zijn band lek was... en ging zwaar van zijn gas af, ging zelfs op zijn rem staan. En wat er dan gebeurt met een raceauto... is dat hij alle, al zijn downforce kwijtraakt en de auto naar buiten drijft. En Kwiat zat nog steeds achter Vettel met een, nou, zeg maar een half limpende voorvleugel... En die zag Vettel op zijn rempunt eh, gaan staan. En toen dacht Vettel, of eh, Kwiat, ja, nu kan ik ook gaan remmen. Maar mijn auto duikt helemaal met een halve vleugel eh, direct rechtsaf de muur in. Dus Vettel kreeg Kwiat achterin de Ferrari geschoven. En Vettel die ging daardoor vreselijk rond en eindigde in de muur. Dus was klaar. Ook Kwiat en daarmee ook Daniel Ricciardo bijna uitschakelend. ja, reden eigenlijk een hele slechte wedstrijd. Eindigde als 11e en 15e. Um, ehm, Nico Rosberg eh, had eigenlijk weinig last van nou ja, eigenlijk iemand op de baan. Uh, eh, reed in het begin van de wedstrijd flink weg. En die voelde zich echt eh, alleen. Die kan beter Remy genoemd worden. Ja, eigenlijk, uh, eigenlijk komt het daar een beetje op neer. Lewis Hamilton was wel heel snel op die tweede plek vanaf P10 gekomen. Ook door de startmales natuurlijk, wat allemaal voor hem gebeurde. Ehm, en Max was het die na een best wel slechte start als dertiende doorkwam naar de bocht 1. En als zesde doorkwam naar bocht 3. Ja. Dus dat had hij toch heel goed bekeken allemaal. Dus uiteindelijk was het Max die een hele sterke wedstrijd eh, begon eigenlijk. Eh, lag een beetje in niemands land eh, voor Alonso die een seconde langzamer per rondje was. En achter Massa die een seconde per rondje sneller was. En toen in de 34e ronde gebeurde eigenlijk waar wij al eh, heel Nederland al hopend eh, eh, op zaten dat dat niet meer zou gaan gebeuren. Zijn motor plofte. Dus Max viel uit, nul punten aan het eind van de wedstrijd. En was zero point. Zero point. En was het Nico Rosberg die lachend won voor Hamilton en de Rijkonen. Bottas, Massa, Alonso. heel knap op die zesde plek dus. En ook leuk voor Renault. Kevin Magnussen eindigde op de zevende positie. Dus de eerste punten voor Renault zijn ook binnen dit seizoen. Ehm, aankomend weekend geen Grand Prix. Eh, wel tijd om het nieuws te blijven volgen. Vanaf volgende week hebben we weer de Grand Prix op het Circuito de Barcelona in Spanje. Een van de mooiste circuits op de kalender wat mij betreft. Zaterdag eh, om 2 uur de kwalificatie en zondag om 2 uur ook Nederlandse tijd de race. En dan is het tijd voor het grote nieuws, denk ik, hè? Ja, want... Eh, ehm, ja, doe maar. Max Verstappen rijdt vanaf de Grand Prix van Spanje in een heuse Red Bull. In een echte Red Bull een auto. Echte RBR rijdt hij mee. En ehm, dat heeft alles te maken met het slechte presteren van Kwiat van de afgelopen weken. En dan hoor je hem heel veel mensen zeggen... ja, maar hij werd toch derde in China? Dat klopt, maar hij werd derde op een voorsprong van zo'n 4 à 5 seconden... van teamgenootje Ricciardo. Ehm, en dat terwijl Ricciardo een hele slechte start had... daarbij een crash meemaakte, zijn band lekker reed... terug moet naar de pit, eh, de hele bende er opnieuw onder heeft laten schroeven... en vervolgens weer terugkomt bij Kwiat. Dus dat geeft aan dat eh, ja, die derde plaats natuurlijk fantastisch. Uh, neem niet weg dat Kwiat eh, niet echt de snelheid erin had zitten. En dat heeft ook te maken met de resultaten van afgelopen seizoen... waarbij hij gewoon duidelijk langzamer was dan Daniel Ricciardo. Dus heeft Red Bull gezegd, wij gaan Max jouw kans gunnen. Ehm, jij gaat terug naar Toro Rosso, dat gaat gebeuren. Uh, eh, Kwiat gaat dus samen met Sainz rijden en Max gaat samen met Daniel Ricciardo rijden. En ze gaan kijken in hoeverre Max eh, dat dan weer wel zonder trainingsuren in de buurt van Ricciardo kan komen. Nou, helemaal zonder trainingsuren hoeft niet. Want volgens mij eh, in Spanje hebben ze één extra testdag of is dat na Spanje pas? Volgens mij is dat na de wedstrijd van Spanje, ja. Oh, na, oh, sorry, na de wedstrijd. Er, is inderdaad nog een uh, mid-season test. En als het goed is, is die eh, na Spanje. Wat overigens wel heel goed nieuws voor Max Verstappen is... dus dat Red Bull voor deze wedstrijd al een van de motor-upgrades heeft uitgevoerd. Wat eh, de facto inhoudt dat er ongeveer 35 pk extra in de auto zit. dus Max heeft ja, wat extra vermogen om te kijken... om met de Red Bull, ja, ik hoop toch, richting podium te gaan kijken. Nou ja, we, begonnen eh, toen het eh, GP-seizoen begon. Had, eh, stelde ik al de vraag, komt Max op het podium dit seizoen? En toen heb ik ja gezegd, hè? Toen heb je waarschijnlijk gezegd, sowieso een top 4. Gekke wedstrijd. Ja. Eventueel top 3. Nou ja. ja. En eh, nou met deze auto onder zijn reet. Welkom in de snelle, harde wereld van Formule 1. Max zit eh, na drie wedstrijden, of vier wedstrijden, in een Red Bull. Hé, hey, maar toen zat ik met jullie in de kroeg eh, met jou en Bouke erover te hebben. hoe zit het met de sponsordeal dan van uh, Kwiat? Ja, dat is een hele goeie. Sersa is het, de sponsor van Kwiat. En Sersa is de grootste sponsor natuurlijk op Red Bull zelf na. die op de auto's van zowel Red Bull als Toro Rosso te spotten is. En ehm, ja, die zullen natuurlijk absoluut niet blij zijn dat Fiat terug wordt gezet. Dus dus wij hadden zoiets van, eh, ja, dat, dat is een hele voorbarige uitspraak... die werd gedaan dat Max zomaar eventjes bij Red Bull in zou stappen. Eh, maar niets bleek minder waar. Hè. volgende ochtend, eh, eigenlijk heel vroeg, was al duidelijk dat dat dus echt officieel was. En Jonas zit heel hard ja te knikken naast mij. Die stuurde mij inderdaad een appje met groot nieuws. Hashtag uitroepteken. <laughs> en ehm, ja, toen had ik het meteen gezien inderdaad. En ja, dat biertje heb je verdiend. Dat heb je goed tegen. Nou, dat is mooi. Ehm, de vraag is denk ik alleen een beetje... Ja, eh, houdt iemand de baan wel zo'n sterke auto? Nou ja, dat, ik denk dat dat het probleem op zich niet is. Eh, ik denk dat het grootste probleem is dat als er inderdaad iets flink misgaat... of hij heeft de pace niet, of hij komt bij lange na niet in de buurt van Ricciardo... dat de kans heel groot is dat Red Bull zegt... nou, dan laten we het Sainz een keer proberen op de Grand Prix van Monaco over drie weken. Ehm, het is een beetje, beetje gok op het moment. Eh, als, ik denk als Max, ik, ik zei het ook gisteren... want gisteren weer hele discussies met z'n allen... als Max nu echt een hele goede wedstrijd rijdt... dan kan dat zijn carrière echt een flinke boost geven... dan rijdt hij zomaar de rest van het seizoen uit wat mij betreft. Ehm, maar als die er echt een potje van maakt... wat natuurlijk best wel mogelijk zou kunnen zijn in een auto... waar je in principe niet in getest hebt... Eh, dan kan het ook zomaar eens best wel een knauw zijn voor de hele carrière. Je ziet het bij Fiat. Helemaal geen onaardige coureur, absoluut niet zelfs. Ze rijdt best prima. Maar komt gewoon net tekort ten opzichte van een Ricciardo... die echt wel heel snel is. En dan is het zomaar, uh, ja, je gaat terug naar Toro Rosso. En als je ziet wat er gebeurt met rijders die bij Toro Rosso blijven hangen... ik noem een Sebastian Buemi, ik noem een Jaime Alguersuari... Uh, ja, dat zijn toch jongens die, die eigenlijk nergens meer terecht zijn gekomen daarna. En nooit meer wat van gehoord hebt. En waar je, ja, dus ze rijden allemaal wel in het, in het World Endurance Championship... dat soort dingen, de, de lange wedstrijden. Le Mans bijvoorbeeld rijden ze nog wel. Maar het is, eh, het is zeker niet goed geweest voor de carrière van die mannen. Daarover gesproken overigens eh, kwam er nog een nieuwtje binnen... dat Bernie Ecclestone heeft gezegd dat eh, hij een beetje klaar is met die turbomotoren. En dat hij als het eh, performance-wise... dus dat V12, V12, Als de teams niet... V12, sorry. Als de <laughs> teams, als de teams niet dichter bij elkaar komen qua performance... Hè, dan hebben we het vooral over de motor, motorleverancieren... Ferrari, Mercedes en Renault. Dan heeft Bernie Ecclestone zoiets van... dan gaan we lekker terug naar het oude format... gaan we weer met atmosferische auto's rijden. Dan schroeven we daar een aantal hybride onderdelen op... Eh, waardoor de auto's wel een stukje efficiënter worden. Ik noem een curse, dat soort onderdelen. En dan wordt het, eh, wordt het misschien weer leuk. Ik ben benieuwd. Ja. ja, er zijn een aantal punten die met die motoren te maken hebben. natuurlijk de prijzen die worden gevraagd. De performance hebben we het over gehad. Eh, ook het geluid is nog altijd niet eh, wat Bernie Ecclestone verwacht van de auto's. En ook de beschikbaarheid eh, is voor sommige teams lastig. Je ziet dat Red Bull dus dit jaar met die Tak Oyer motor... wat een Renault-versie van de motor is eh, eh, waar de andere teams mee rijden... ja, dat was allemaal eigenlijk laatste, laatste, last minute werk wat daarin eh, zat. Dat was allemaal bijzonder lastig. Dus ja, Bernie heeft geroepen van we gaan er wat aan doen. Ik, eh, ben, benieuwd. Wij allemaal. We gaan het op de voet eh, volgen, Tim. Exact. Hé, hey, dankjewel. Volgende week dezelfde eh, uh tijd, zelfde, nou, misschien een uurtje nee, eerder. een uurtje eerder. uurtje eerder, dezelfde zender, dezelfde plaats. Want ik vind het wel jammer. Ik had zo'n mooi plaatje klaarstaan. <laughs> ik zei net tegen je, nieuw binnengekomen op 33... Walking on Cars uit Ierland met de nummer Speeding Cars. En ik denk, kan ik daarna meteen doorschakelen naar Tim toe? Ja, ja, nee, ik kwam even te laat terug uit Haarlem, dus ik moest eventjes... Nee, je was er even bezig met het voorbereiden. Ja, ook dat, ja. In Haarlem, in het zonnetje. Exact. Ja, nou, dat, heb je eh, goed geregeld, uh, al zeg zelf. Hé, hey, dankjewel uh, wederom. Uh, zo direct tussen 7 en 9 vanavond hier op CFM zal er vast en zeker ook nog wel een keer te sprake komen tijdens jullie uitzending. Absoluut over hebben. Ik ben er bang voor. Hé, dankjewel. Wij gaan door met de top 40 van Europa. En dat doen we met Charlie Pot, de nummer 4 van deze week. En volgende week dus de Formule 1 in Spanje. Ik ben benieuwd. Superman got nothing deze week in handen van eh, Charlie Put met eh, One Call Away. Vijf weken ondertussen in de lijst. En deze week dan eh, twee plaatsjes gestegen. Hey, Kenny B, die kennen we nog wel. Die heeft ook in de lijst gestaan met zijn nummer Parijs. En die werd aangeklaagd een tijdje geleden door Quincy Cardinal, zanger uit Eindhoven. Die meende dat delen van de nummer 1 hit van Parijs waren gejat. Nou, niets blijkt minder waar te zijn. Want de commissie die heeft geconcludeerd dat de plagiaat niet waar is. Nou, dat ook weer geweten. En uiteindelijk weer zover. Ik heb eindelijk weer een... Eh, What the fuck is er nou weer met Justin Bieber aan de hand? Ik mag weer. Die weken eh, niks van gehoord van die rotjong. En nou is hij er gewoon weer. Wat de superster is aangeklaagd vanwege het slopen van een eh, mobiele telefoon in een nachtclub vorige maand. De eigenaar van de telefoon, Robert Earl Morgan... Hij is nu een schadevergoeding van zo'n 87.000 euro. Nou, Bieber was aan het feesten met rapper Post Malone... en zou door een drankspelletje veel bier over zich heen hebben gekregen. Nou, toen Morgan dat met zijn eh, smartphone vastlegde... Eh, besloot Bieber in te grijpen. Hij pakte de telefoon af en smeet hem op de grond. Nou, nu beweert Morgan dat zijn simkaart beschadigd is... en hij belangrijke zakelijke contacten verloren heeft. Nou, ook zou hij foto's van de honderdste verjaardag van zijn oma kwijt zijn. Nou, Bieber, je bent weer goed bezig. we zijn eh, bijna toegekomen aan de top 3 van deze week. Hij is een eh, beetje in de mengelmoes geweest. Maar niet voordat we gaan luisteren hoe de top 3 er vorige week uitzag. Nummer 3. Nummer Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week. 321 pilots, 2 stond DNC en op 1 uh, GEC. Deze week op 3 is, uh, die is wel blijven zitten. 21 Pilots met Trust Out.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 Yeah. Stressed Out uh, van 21 Pilots deze week op een uh, hele mooie derde plaats. Op twee staat oude nummer 1 hit van uh, oude nummer 1 van vorige week. G-Eazy met samen met Bebe Rex en met Me, Myself and I.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 En dan zijn we aangekomen aan de nummer 1 van eh, deze week. Vorige week nog op een eh, hele mooie vierde plaats. Ondertussen alweer 13 eh, weken in de lijst. Normaal gesproken is het een ongeluksgetal. Maar voor Dua Lipa met Be The One is dat dus een geluksgetal dit keer. Nummer 1 van deze week op CFM. sun nummer 1 van eh, deze week. Hier in de Euro Breakdown op eh, ZFM Zandvoort. Uh, plaat die 13 eh, weken dus, zoals ik net al zei, alweer in de lijst staat.